Kees Groot met het NOS-journaal. President Obama heeft een onderzoek gelast naar de militaire apparatuur die in omloop is bij politiekorpsen in de VS. Tijdens de rellen in Ferguson bleek dat de politie de beschikking heeft over wapens die vooral bedoeld zijn voor het leger. Obama wil zeker weten dat politiekorpsen apparatuur aanschaffen die ze ook daadwerkelijk nodig hebben. Er is een groot verschil tussen het leger en de politie en we willen niet dat de grenzen tussen die twee vervagen, zei hij. De Russische autoriteiten hebben geen plannen om McDonald's uit Rusland te weren. Dat heeft vicepremier Dvorkovic gezegd. Afgelopen woensdag werd de beroemde McDonald's op het Pushkinplein in Moskou gesloten. Ook twee andere filialen in Moskou moesten sluiten. Dvorkovic benadrukt dat de sluiting van de restaurants het gevolg is van reguliere controles op hygiëne. Volgens hem heeft het niets te maken met de sanctieoorlog tussen Rusland en het Westen. In Haren in Groningen is een restaurant door een uitslaande brand in de as gelegd. De 200 gasten en het personeel konden op tijd naar buiten komen. Het vuur ontstond op de bovenverdieping. Al gauw sloegen de vlammen uit het dak en was het voor de brandweer niet meer veilig om naar binnen te gaan. Restaurant De Rietschans was drie maanden geleden na een grootscheepse verbouwing weer opengegaan. De oorzaak van de brand in Haren is nog onbekend. De anti-Zionistische activist Hajo Meijer is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de aanvoerders van een ander Joods geluid, een organisatie van Joden die kritisch staan tegenover Israël. Meijer vond dat Israël de Palestijnen onderdrukte en uitsloot. Hij noemde Gaza één groot concentratiekamp. Meijer overleefde zelf het vernietigingskamp Auschwitz. Hij was natuurkundige en ontwikkelde zich na zijn pensioen tot vioolbouwer. Het weer, aan de kust nog een enkele bui. In het binnenland koelt het af tot 7 graden en kan er een mistbank ontstaan. Morgen is er geregeld zon, maar er valt ook weer een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig.